uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In het zuiden van het land heeft de brandweer de handen vol aan het opruimen van de schade door de wind. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn meer dan 1350 meldingen binnengekomen bij de alarmcentrales. Vooral van overlast door omgevallen bomen of takken. Ook de spoorwegen hebben veel last van takken of bomen op het spoor en schade aan de bovenleidingen. De door de Amerika gesteunde Syrische democratische strijdkrachten zijn de definitieve aanval begonnen op het laatste IS-bolwerk Baghous. Die aanval werd al een paar keer aangekondigd, maar werd steeds weer uitgesteld om de evacuaties toe te staan van vrouwen en kinderen van IS-strijders. De afgelopen weken zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Zo'n 4000 IS-militanten hebben zich overgegeven. In Moskou en twee andere Russische steden hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen een nieuwe wet die als hij er komt het internet inperkt. Volgens de regering bevordert de wet de internetveiligheid. Tegenstanders zeggen dat dit een poging is censuur in te stellen en dissidenten het zwijgen op te leggen. Volgens de organisatoren demonstreerden er ruim 15.000 mensen, volgens de politie nog niet de helft daarvan. Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City... voor de tweede keer een wereldrecord gereden. Hij zette op de 1500 meter een tijd van 1.40.17. Gisteren reed Nuis ook al een wereldrecord, toen op de 1000 meter. In de Eredivisie heeft Ajax thuis met 4-0 gewonnen van Fortuna Sittard. De achterstand op koploper PSV is daarmee teruggebracht tot 5 punten. Feyenoord, dat derde staat, speelde gelijk bij Vitesse 1-1... AZ, dat vierde staat, speelde ook gelijk bij PEC Zwolle 0-0 en FCM Heracles werd 1-1. Het weer, buien en flink wind, vooral in het noordwesten met kans op windstoten.